Kasper Meijer met het NOS-journaal. Ruim een dag na de aanslag op een concertzaal in Moskou... lijkt de claim van IS steeds geloofwaardiger te worden volgens terrorisme-experts. IS eist de verantwoordelijkheid voor de aanslag op... en zette dat kracht bij door een foto te publiceren... waarop vier aanslagplegers zouden staan. De Russische president Poetin zinspeelde juist op een verband met Oekraïne... maar dat land ontkent elke betrokkenheid. Bij een steekpartij in een huis in Geleen is iemand gewond geraakt. De verdachte heeft zich daarna uren verschanst in de woning. Volgens de politie heeft de man flinke vernielingen aangericht... en was er op een gegeven moment een gaslucht te ruiken. De politie heeft de ramen van het huis ingegooid... zodat het gas kon ontsnappen. Aan het eind van de avond kon de vermoedelijke steker worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun veiligheid tijdelijk het huis, hun huis uit. De Britse prinses Kate en haar man Prins William zeggen zeer geraakt te zijn door de vele steunbetuigingen die ze ontvingen. Nadat Kate vrijdag bekend had gemaakt dat ze kanker heeft. In een videoboodschap vertelde ze dat ze momenteel chemotherapie ondergaat. De afgelopen maanden werd veel gespeculeerd en er werden grappen gemaakt over de afwezigheid van prinses Kate. De Britse tabloids namen het gisteren op voor de prinses en schrijven dat de mensen die online grappen maakten zich moeten schamen. Op het eerste CDA-congres sinds de verkiezingen... heeft partijleider Bontebal hard uitgehaald naar de PVV. Hij zei dat vrijheid niet in goede handen is bij de PVV. Volgens Bontebal staat vrijheid voor de PVV gelijk aan vrijblijvendheid en onverschilligheid... en waarschuwt dat PVV-kiezers bedrogen uit kunnen komen.